zijn er nog 8 actief in een vakgebied. Eh, dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ze mogen niet meer als arts of therapeut werken vanwege medische missers of seksuele contacten met patiënten. Toch hebben zeven van hen nog steeds een eigen praktijk. De achtste geeft les op een hogeschool. Onder de acht is ook de arts die actrice Sylvia Millekamp behandelde. Hij kreeg in 2006 een beroepsverbod omdat hij een tumor had aangezien voor een infectie, waarna Millekamp overleed. De man noemt zichzelf nu natuurgeneeskundige en behandelt nog steeds patiënten. Minister Klink van Volksgezondheid heeft RTL laten weten dat hij de wet wil aanpassen... zodat ook alternatieve genezers beter kunnen worden aangepakt. Bij een treinbotsing vlakbij de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker 15 doden en tientallen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar vermoedelijk is een rijdende trein op een stilstaande trein gebotst. Spoor in Egypte is berucht. Vorig jaar kwamen bij een treinramp 44 mensen om het leven en in 2002 bij een treinbrand 360 mensen. Bij een verkeersongeluk in België zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Twee andere Nederlanders raakten zwaar gewond. De vier reden op de snelweg richting Luik toen hun auto bij Sprimont... door nog onbekende oorzaak in een slip raakte en over de kop sloeg. Slachtoffers waren 65 en 67 jaar oud. De twee zwaargewonde Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Belgische justitie heeft een onderzoek ingesteld. Vannacht loopt de zomertijd af. Om drie uur wordt de klok een uur teruggezet. Ter gelegenheid daarvan wordt op veel plaatsen in Nederland de Nacht van de Nacht gevierd... met workshops en nachtelijke theatervoorstellingen.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 En eh, speciaal straks even voor Loes. Ik weet niet of ze het wat vindt. Maar ja, David Guetta, maatloos populair de laatste tijd. Frans DJ, featuring Akon met Sexy Chick. En eh, ja, wat gaan we allemaal meer doen? We gaan zeker party updaten. We gaan nog even over de vernieuwde site hebben. En eh, dit is de Ian Carey Project met, even kijken, hoe heette die ook alweer? Nou ja, fuck it. We komen zo weer bij u terug. Tweede van de night, wordt Dance Tonight. Oh jongens toch. We luisteren nog even naar het uiteinde, de laatste 10 secondjes van jouw Ian Carey Project met... Uh, maakt niet uit. <laughs> Dat boeit niet. En ik heb eh, net ja, vernomen onder mijn deskundige... Godverdomme van mijn reet af. Tering. Mike, Mike, Mike, zal ik jou zo wat vertellen? Mike, zal ik jou zo wat vertellen? Vertel. Mijn zusje was donderdag jarig. Je kwaaie stiefzuster die hier achter me staat? Dat nou, het, het lieve zusje. Het lieve zusje. Nou, ik wil even... Haal de, eens even naar voren De partygirl wil ik bij me Haal eens even naar voren toe. Hoesje. Hallo, Hallo. schat. Hallo. Hallo. Ja, ja. <laughs> ja, dat weet ik. En wow, nou, het was donderdag ja. Ja, dat zeg ik net tegen En wat las ik nou laat? 19 jaar, nog steeds niet gegroeid. Nee. Vind ik eigenlijk bullshit. Want staat oh. Ik sta op dikke stiletto's, man. Maar, ik zal, wel, ik zal wel uitkijken, want ze, heeft, ze zegt net, ze heeft stiletto's aan, maar ze is levensgevaarlijk met die dingen. Hallo, lieve schatjes. Zal ik een via... zeg, we, gaan even, we gaan even door op Amsterdam want ik heb even een Amsterdams nummertje klaargezet. Wat moet jij nou weten? Even zo'n verjaardagsnummertje. Even zo'n verjaardagsnummertje voor, eh, voor Loesje. Wie is dit? Is dit Vincent? Doen we die? Nou, we doen zo dat Amsterdamse gedeelte. Kreng. Ja, nou, je harses, Jan. <laughs> Nee, we gaan niet slaan. Als je me slaat met die fles, jongen, dan ben je straks echt nog hoger maakt dan je al was. Nou, hij gaat je er niet mee slaan. Hij wil wat anders doen, volgens mij. Oh, joh, ik heb, ik heb plannen, jongen. ik heb plannen. je microfoon staat aan, dus je kan ook even wat zeggen als je wil. Nee. nou, <laughs> we gaan het hier zo nog in ieder geval even over hebben. Ja, als het goed is. Ja, hij doet het. We gaan voor David Guetta met Ego Sexy Chick. We gaan zo nog even een nummertje draaien voor de Loes op zijn Amsterdamse, heb ik net gehoord.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 Yeah. Pit got it locked from goose to the locks. Yeah. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. <laughs> now watch me make a movie like Albert Hitchcock. <laughs> Enjoy me. don't play games, they off the chain, and Het is weer zover. Oh. Alleen eh, jullie luisteren net naar Pitbull met I Know You Want Me. Ook nog Pitbull met Hotel Room Service. Ik moet zeggen, we zijn eh, ja, op zijn eh, Mexicaans gestart eigenlijk. Uh, zeg even, schat dat Mexicaanse gelul hier. Dat vind ik dus echt niet leuk, hè? Gewoon, hou eens even op zich. Schat, wat ben je nou mee bezig? Heb jij vijf minuten, kun je niet smoel halen, varen, mouse, tering. Ach man, haat toch op. Maar ik godverdomme. Zo doen we die dingen op de zeedijk, doen we dat niet zo hoor. Verhuisd of zo? Houd jij eens even in je mijl, Frans, want daar hebben we helemaal geen zin in. Moet jij dan? Zo doen, eh, zo, hallo, hallo die handel, anders ga ik mokum en uh, eh, JF ga ik uit elkaar halen. Er Schat, was, er een special, dus ik wil hem horen nu ook. Ja, ja de Mokumse special. Ik ben even samengekomen met mijn gezellige mensen vanuit de Zeedijk. Hè? hebben even wat dingetjes geregeld. We hebben een nummertje opgenomen. Speciaal voor Loesje. Loesje, deze voor jou. Schat, gefeliciteerd met je 19e verjaardag. Mensen, en nog even wat, je bedoeling is lelijk. <laughs> maar dat is je al. Zet hem erin, schat. Bereid u voor op het ergste. Mokum online. Oh, nee hè. was de Rotterdamse kenningszaag. Eh. met een eer aan Laurentini. Zo. <laughs> met een eer, nou, die komt uit Den Haag, schat. Ja, dat weet ik. en ik heb heel even, ben dit nummer, heb ik... Ik heb, ik heb heel even met nummer wat nu komt, heb ik heel even ja, een Engelse vriend van mij me eh, even laten inspreken. Het begin in ieder geval. Goedemorgen, oh nee, dat is Duits. I think this is the official of Cascada's new single. Enjoy! Heel duidelijk dit is Cascade met bij de Dance Daarna gaan we over Flowrider met In The Air.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 Oh hot damn, this is my jam. Keep me partying to the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air, air. air. Make me wanna take it there. There I go, here I go, yeah, that's my song. DJ Wayne, get back, I'm in my zone. Might get paid, but they cop them bones. Then they swap it till I early morn. I need that fuck when I'm up in the club. Even my Chevy that pull up on dubs. Give me that dark yellow bass like a drug. The mama hot and she might show me love. Oh, hi, damn. Celebrate till the AM. My love is so much, it's got me saying. Oh, hot damn. This is my jam. Keep me partying till the AM don't understand. Make me throw my hands in the air, eh, air, air, air, eh, air, Oh, hot damn, this is my jam. Keep me partying to the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air, eh, air, air. Hey, I just might start the wave like I'm at a ball game, do my thing. Hands up, I got money in the bank. I'm so fly, 747 plane, rocket. Bang. Ja, ja, ja. Jullie hoorden zojuist Flowrider met Will I Am en Fergie in the Aya. Ik heb een hele trieste mededeling. <gasps> We zijn weer vrouwloos. Dat is mijn tekst. You're queer. Moet je naar jezelf kijken. Jij loopt in zwart leer. Oké. Mike? Ja? Um, zwart leer, wat is daar mis mee? Weet ik veel. Nou, in principe niks. Maar jij hebt een zwarte leren broek aan zonder kont. ja. Um, wat ga ik hierop zeggen? I've got on assless chaps. And my chapstick is cock flavored. Zet hem alsjeblieft uit. <laughs> Zet hem in godsnaam uit voordat ik weer een jeugdtrauma oploop. <laughs> ik word nu gewoon weer echt Andy Dikke hierover. Ook ben ik geen Ik ga nou een nummer draaien. Hij is al wat, hij is al wat van de oude kant. Maar hij is ontzettend populair geweest in een van, de. Eh, ja... Hoe zeg je dat ook weer? In eh, een van de American Pie films is hij, volgens mij was het een 2. Oh mijn god. Welke? Oh. Nee, nee, nee. nee. die 182? Kijk maar even. Niks zeggen, niks zeggen. Ah. Nee, het is een eh, heel populair <laughs> nummer. Dat is heel harmonieus eigenlijk. Maar... <laughs> dit, is, dit is even voor iedere man koestert wel een vrouw in zijn leven. En, of, van, eh, van lichaamsdeel. This is the story of a girl. Nee. <laughs> Nee, ik ga hem eh, maar even laten horen, want anders denk ik dat Jan... Zet hem nou maar gewoon aan, want Jan wordt helemaal gek. Crazy time met Butterfly Baby. Come, come, my lady. You my butterfly baby Come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar, baby Come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar, baby open.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 Dat gaan de gebroeders Frans en de heer beleven vanavond ook zeker doen. We're gonna run this town tonight. En eh jongens, we gaan nog even de laatste 20 minuten knallen. I'm addicted to the I'm ready. It's a dangerous love affair.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 Got me wanna spend my money on her. covers Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn weer helemaal terug. Jullie luisteren hmm. naar Sean ah. Kingston. Doet niet zo vis. Sean Kingston. Heerlijk. Jan heeft weer uh, homoseksuele trekjes. <laughs> Oh schat, I'm wearing assless chaps. <laughs> oh ja, harsjes, ja. Oké, oh, ehm, is this the point where I can run away and kunnen be left for 5 seconds? Kunnen we hem even uitzetten of zo? Nee, nee. Nee. Jullie horen, dit is natuurlijk mijn filler, maar niet alleen mijn filler, maar ook de party filler. We gaan even een oud gebruik, gaan we even uh, eh, een eer herstellen. Ik wil ook. We gaan, eh, ja, ik ga samen, normaal gesproken doe ik met mijn mofje, maar mijn mofje is er niet. Jawel, de supertorn. Die heeft, een, die heeft een relatie met het toilet op dit moment. <laughs> Ik ben ook geen Deutsche, ja, laat meer. Laat meer maken. Nou ja, we gaan even, eh, ik ga even, we gaan even party updaten. je weet hoe het werkt. Met die flessen? Nou, Jillis, ik doe, het, ik doe de eerste twee doe ik even voor je voor en daarna ga je me vlekkeloos oh, nadoen. Doe je dat niet, heb jij een probleem. Vlekkeloos nog wel. Vlekkeloos. Zit altijd vlek in je broek tussen... Oké, op 25 oktober 2009 is er in Amsterdam de Salsa Lounge. Dat is, eh, begint om 6 uur en duurt tot 1 uur s'nachts. Uh, de stijl is natuurlijk ja, salsa en dan een beetje Latin House. De kosten voor de kaarten zijn 16,50 euro. Daarna op 29 oktober, ook weer 2009, in Antwerpen hebben we Thursdays at Café de Anvers. Dat begint om 11 uur en eindigt om 6 uur s ochtends. De stijl die daar wordt gedraaid is Electric en ja, de kosten zijn gratis. en welke datum was dat, schat? De 29e. Ja. Nou. We hebben op 29 oktober, toch? Ja, oktober. Ja, Hebben wij nog meer feesten. We hebben in Geel. Ja. Waar zit dat? Geel. Ga verder, ga geel. verder. We hebben in ieder geval in Geel hebben... Ja? Wat een naam voor een feest. Gewoon doen! Bedrieg je lief. Van 9 uur tot 3 uur. Eh, de stijlen, ja, divers. Ja, wat heb je? Alles. Eh, ja, het is gratis. Lekker, hè? Heel mooi, heel mooi. Gratis, gratis. Voor ja, daarna gaan we even kijken naar... Uh... Hilversum. De Showdown at eh, Club Rex. Dat is ook weer 29 oktober 2009. Hilversum inderdaad, zoals mij net al werd verteld. Het begint om 11 uur en eindigt om 3 uur s'nachts. Stijldeel wordt gedraaid Electric. En ja, de kosten zijn weer zero. Eclectic. Lezen. Ah joh, maakt niet uit. Ik ben dyslectic. Maar je kan ook naar Rotterdam voor de Star Party 2009. Die is van 11 uur s'avonds tot 5 uur s ochtends. Een stijl is house, maar je moet wel een tientje betalen om binnen te komen. Maar nou, dat valt mee. Maar eh, ik heb hier ook nog een party, eh, dat heet Business Night, 29 oktober. Dat wordt gedaan in Scheveningen. Dat duurt eh, tot 3 uur s'nachts, begint om 10 uur. Nou, zoals je dat net zei, eclectic. Dankjewel. <laughs> en de kosten zijn weer zero. Nou, als je dan klaar bent, kan je de volgende dag gelijk door naar zombie strippers in Alkmaar. Oh shit. Dat is van 10 uur s'avonds tot 3 uur s'nachts. Of ja, wel. Eh, het is een houseparty en kost kosten dus zijn 15 euro om binnen oh, komen. Oké, dat valt allemaal nog redelijk mee. Nou. Daarna hebben we eh, de Swing Beats. Dat is 30 eh, oktober, de laatste, bijna de laatste dag van de maand. Dat wordt in ons algezellige Amsterdam gedaan. Het begint om 10 uur en eindigt om 4 uur s'nachts. Uh, de stijlen die er worden gedraaid zijn diverse stijlen. En het kost je 12 euro om binnen te komen. Ja, je kan natuurlijk ook, als je zin hebt in een ritje, kan je ook weer naar Antwerpen gaan. Daar heb je Circo Loco, het Café Danver. Eh, dat begint om 11 uur, dat gaat door tot 7 uur ochtends Nou, die hebben er zin in. Aha. Uh, Stylus House en dat is ook weer 15 euro om binnen te komen. Oké, en daarna hebben we de Daily Dubstep. Dat is ook weer op 30 oktober, dat is in Gent. Het begint om 11 uur en eindigt eh, om 6 uur ochtends. Nou, die hebben er ook als mede zin in. En ja, de stijl die er wordt gaat is Dubstep en het kost je 14 euro. Valt me mee. Nou, de 30ste is een volle avond, want je kan ook naar Breakfast 25, geloof ik. Ja, Romeinse cijfers XXV 25 Ja, dat is eh, aan de andere kant van het land, is in Groningen. Begint om 11 uur, gaat tot 4 uur door. De stijl is drum en bass, dus dat is een beetje... Eh, Koekeloeken muziek? Nou, je voelt, het, je voelt het in je schoenen. Laten we het daarop houden. Ja. En het is redelijk goedkoop, want je bent maar 9 euro kwijt als je naar binnen wil. Oké, en daarna hebben we de Scary House Sex Station. Nou, op hetzelfde moment, hè? Ja, dat is ehm, ook weer 30 eh, oktober valt deze Party. In Scheveningen wordt het weer gedaan. Het begint om 11 uur, eigenlijk om 4 uur s'nachts. De stijl wordt gedraaid eclectic en het kost je 15 euro's. Kijk, dan gaan we nou... Eh, we gaan Duits, volgens mij. We hebben die richtig doef de disco, jawel. Dat is ook op de 30ste. Dat is in Utrecht. Zitten daar veel Duitsers? Of weet je nou. Nee? <laughs> ja. ze, hebben ook de slogan, kom naar Utrecht, want op dit moment zijn er meer Duitsers. Ja, daarom. Maar ja, dat begint ook om 11 uur en uh, ze gaan dan tot 5 uur door. Dus je kan van Scheveningen naar Utrecht naar, helemaal door. Eh, dat is eh, ja, mijn stijl muziek, 70s, 80s en 90s muziek. En dat is nou leuk, dat is gratis. Ook helemaal mooi. We gaan eh, naar, eh, ja, het, eh, de, Halloween. naar de drie laatste feesten gaan we nu kijken. We gaan naar Halloween Amsterdam. Dat wordt 31 oktober dat gedaan. Dat is ook weer in Amsterdam. Het begint om 11 uur, eindigt om 5 uur s'nachts. Electric schijnt, Electric schijnt heel populair te zijn hier. het, is een beetje het, het zijn redelijk, redelijk prijzige kaartjes, maar 19, het is 19,50 euro. Nou, Amsterdam is kennelijk heel gezellig op Halloween. Weet je kan ook, kan ook naar, naar Seasons Autumn Edition. Ja, dus Amsterdam, Halloween, dat weten we allemaal al. Begint om 10 uur, dus begint redelijk vroeg. Gaat tot 5 uur, vanavond, 5 eh, uur s'avonds door, of s ochtends. S ochtends. Maar hangt er vanaf wat je wil. Uh, eh, ze draaien house en je bent 15 euro kwijt als je naar binnen wil. Dan gaan we naar het laatste feest toe van alweer deze avond. Eén naar laatste, ik hoorde dat er nog een eh, private party komt. Ja, hij, hij wil weer naar Antwerpen. Oh shit. Nou ja, het ene laatste feest is Zoetzaligheid. Dat is ook weer uh, 31 oktober. Dat wordt in Amsterdam als mede weer gedaan. En eh, het begint om 11 uur en om 5 uur eindigt het. En eh, de stijl is alweer eclectic. Het is wel heel populair de laatste tijd. Je bent 12,50 kwijt voor je stijl. Jij hebt het wel met die eclectic, hè? Ja, ik heb het wel. Ja, eh, maar popjes, in de lijst. Halloween, op welke datum valt het ook alweer? Ben jij nou zo achterlijk of ligt dat nou? Nee, I'm just a return. 31 de 31ste ja. is er reeds Halloween feest nee, geven bij ons thuis. ook niet. Houd je kop eens even lekker. We gaan geen laken De 31 e in eh, Café de Pompier in Haarlem. Eh, Halloween Metal Night voor onze metalheads onder ons. Want het aller, was allemaal dance en erectic en al dat soort nee, gein. Eclectic. <laughs> eclectic, al dat soort gein. Maar eh, natuurlijk heb je daar al DJ Bolle, onze grote huistuin- en keukenvriend, oude patatboer uit Zandvoort. Jij? Nee, Matthijs. Matthijs? Matthijs. Ons, ons oudste broer. Oké, eh, iedereen gaat daarheen, want het is Matthijs. Dus dat het is Matthijs, het is, DJ Bolle. Er zijn nog meer metal DJ's. En het is gewoon één gezellig, bierzuipend huis. En ja, dat is Café de Pompier in Haarlem. Datum is mij even reeds onbekend. Maar, uh, Mike... de 31ste. Nee, de, de, Het is toch Halloween? Of adres bedoel ik. <laughs> Straat. De datum, adres. Ja, uh, lul verder, lul verder, want dit klinkt heel oh, spannend. maar dat is dus eh, de Metal Night, geregisseerd door onze grote vriend Matthijs Hardeman. Lekker toch? Oh, heerlijk ja. zalig. de en trouwens, Mike, ik heb zeer, zeer droevig nieuws. Wat? Ben oh, zwanger? <laughs> Not again. Nee. Was het af? Ik kom, eh, kwam een paar dagen terug voor het eerst in jaren weer bij het station Haarlem. En tot ons grootste verdroefdheid is de pubcrawler No More. Dat wist ik al. I didn't ask you. Maar de pubcrawler is niet meer, bestaat niet meer, is nooit meer en dat gaat niet meer gebeuren. Oké. Ja, dat is, het is best eh, zonde, maar om dat even te vieren wat is er met die vieren? Maar ik, heb, ik, heb, nog even een vraag voor je. Heel snel. Hebben wij nog luisterers in Friesland? Friesland? Vast wel, maar we gaan nou oh. luisteren naar Natasha <laughs> Bedingfield. Ah, kom op. Kom op, luister, luisteraars in Friesland. we, we gaan luisteren naar Natasha Bedingfield met Chicane Bruce Water. Siep ja.